Van twee uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Filipijnse president Duterte heeft een eenzijdig bestand afgekondigd met de Maoïstische rebellen. In een toespraak in het parlement riep Duterte de rebellen op om mee te doen om zo de weg vrij te maken voor vredesoverleg. De leider van de rebellen, Sison, is blij met de oproep van Duterte. Hij woont in Nederland en gaat binnenkort naar de Filipijnen om over een bestand te praten. Duterte trad eind vorige maand aan als president. Hij zei vandaag dat hij voor het einde van zijn termijn over zes jaar vrede wil met de opstandelingen. Daarmee moet er een einde komen aan de strijd die in de jaren 60 opleidde. En schatting zijn daarbij die strijd al 30.000 doden gevallen. De Syriër die gisteren een zelfmoordaanslag pleegde in de Bijense plaats Ansbach... stond op het punt om te worden uitgewezen naar Bulgarije. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken op een persconferentie gezegd. Bij de aanslag bij een muziekfestival raakten gisteravond 12 mensen gewond. Alleen de dader kwam om. Syrië had twee jaar geleden te vergeefs asiel gevraagd. Volgens de minister is er geen reden om het asielbeleid aan te passen... waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers sneller Duitsland kunnen worden uitgezet. Bij een pand van een Turkse vereniging in Apeldoorn is afgelopen nacht de brand gesticht. Op bewakingsbeelden zijn twee mannen met jerrycans te zien. Sprenkelen vloeistof tegen de deur van het gebouw in Apeldoorn en probeerden de deur in brand te steken. De poging mislukte doordat de Turkse vereniging net een brandende deur had laat plaatsen. Dan nog het weer. het westen steeds meer zon en er zijn wat wolkenvelden over het land. Er is het zo'n 20 tot 25 graden. Dan morgen zon en bewolking, een enkele bui en een graad of 22.